ritme van Zandvoort, op 106.9 CFFM. shots from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge words for comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, and sells a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre.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 Dat heeft hij gezegd in een televisietoespraak die rond 5 uur vanmiddag begon. Op een opgewonden toon zei hij dat hij aanblijft als leider en bereid is tot het martelaarschap. Gaddafi deed geen enkele concessie aan de betogers die al dagenlang voor hervormingen de straat op gaan. Verder zei hij dat hij lak heeft aan de Verenigde Staten en herinnerde hij eraan dat dat land Libië in het verleden heeft gebombardeerd. We hebben de Amerikanen en Britten eerder weerstaan en zullen ons niet overgeven, zei hij. Gaddafi hield zijn toespraak voor een half verwoest gebouw. Hij zei dat verraders het imago van Libië beschadigen. De Libische leider gaf de schuld aan jongeren die de onlusten in andere landen in de regio hebben gekopieerd. Vanaf de vliegbasis Eindhoven is een transportvliegtuig vertrokken naar Libië. de luchthaven van Tripoli wachten 30 Nederlanders en 35 mensen uit andere EU-landen op een gelegenheid om Libië uit te komen. Het is nog onzeker of het toestel in Libië mag landen. En daarom is ook het Nederlands fregat de Tromp op weg naar Libië, zodat vanuit zee kan worden geëvacueerd mocht de landing niet worden toegestaan. In Egypte keren vier ministers uit de tijd van Mubarak terug in de interimregering die het land moet besturen tot er verkiezingen zijn gehouden. Het zijn mannen op de essentiële posten Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Financiën en Justitie. Er zitten ook tegenstanders van het regime van Mubarak in de nieuwe interimregering. Twee marineschepen uit Iran zijn door het Suezkanaal naar de Middellandse Zee gevaren. Israël beschouwt dat als een provocatie omdat de schepen vlak langs de Israëlische kust willen varen. Egyptische interimregering had voor de doorvaart toestemming gegeven. Het is voor het eerst dat er Iraanse marineschepen door het Suezkanaal varen sinds de Iraanse revolutie in 1979.